Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op als je straks de fiets of de auto pakt. Het is op sommige spe plekken spekglad. Daarom is code geel in bijna het hele land van kracht. Alleen in Zuid-Holland en Zeeland wordt niet gewaarschuwd voor gladheid. Aan het begin van de nacht gebeurden meerdere ongelukken in Zeeland... en in Friesland belandde een bestelbusje in de sloot. Code geel geldt in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel tot 9 uur vanavond. In de rest van het land tot het begin van de middag. Er zitten veel te veel asielzoekers vast in het aanmeldcentrum op Schiphol. Dat vindt Vluchtelingenwerk. Het zijn er nu ruim 200 in plaats van gemiddeld 40. Het zijn vooral mensen uit Afrika die een reis boeken naar bijvoorbeeld Spanje... met een overstap in Nederland. Voor Spanje moeten ze een visum hebben. En daarom skippen ze die overstap en blijven ze dus hier. Daarom overweegt ook Nederland een visumplicht in te voeren, zegt dit Kamerlid van NEC. Ja, het is niet de bedoeling als Spanje dat nu doet, als sommige Europese landen zo'n eh, doorreisvisum invoeren en dat verplichten. En dat mensen anders niet op vliegtuig kunnen stappen. Ja, als ze dan uitwijken naar Schiphol om dan ja, uh, hier alsnog asiel aan te vragen, terwijl ze eigenlijk naar een ander land op weg zijn of het ergens anders wilden doen, ja, dan, dan kunnen wij niet achterblijven. Schiphol kan de grote aantallen niet aan... waardoor asielzoekers volgens vluchtelingenwerk niet op tijd een advocaat krijgen. Ook moeten ze elke elke dag om half vijf s middags naar hun cel. En een hele bijzondere postbode in het Limburgse Uurmond. Eh, Marielle is namelijk de postbezorger van Sinterklaas. Ieder jaar zet ze een grote rode brievenbus in haar voortuin. En kinderen stoppen daar dan hun tekeningen voor de Sint in. Ik zorg dat alle tekeningen bij Sinterklaas komen. Ik krijg heel veel hele leuke reacties. Als, gewoon ook door het jaar heen. Als ik met de post aan het lopen ben. Dat kinderen soms in mij me aanspreken van... Je bent toch zo'n vriendinnetje van, van Sinterklaas? Die speciale brievenbus is eigenlijk niet te missen in Urmond. Het huis van de postbode is versierd met vlaggetjes. En in de voortuin staat een mini pakjesboot. Het weer nog in het hele land dus winterse buien. Pas op, het kan vanochtend glad zijn. Overdag in de noordelijke helft opnieuw hagel en natte sneeuw. In het zuiden is het vaker droog en zijn er opklaringen met zon. Het wordt 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt plaatselijk gladheid voor door winterse neerslag. Wees dus alert wanneer de weg op gaat. Het ging om is twee ongelukken vanwege deze gladheid op de A9. Allereerst richting Amstelveen. Voor knooppunt Holendrecht nu 20 minuten aan vertraging. Komt door opruimwerkzaamheden. Op de A9 richting Diemen is de linker rijstrook dicht bij Amstelveen. Vanaf Badhoevedorp 20 minuutjes vertraging.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 gemiddeld bijna 30 km per uur krachtiger geworden. Dat blijkt uit onderzoek. In 85% van de gevallen komt het door klimaatverandering... die door de mens is veroorzaakt. Op Schiphol zitten zo'n 200 asielzoekers vast, terwijl dat er normaal rond de 40 zijn. Het zijn vooral Afrikanen die een reis naar een ander land boeken met een overstap op Schiphol. Op IJsland is voor de zevende keer dit jaar een vulkaan uitgebarsten... niet ver van de hoofdstad Reykjavik. Dorpen in de buurt zijn geëvacueerd.